NS hoopt dat de treinen vandaag beter rijden dan de afgelopen dagen. Toen waren er veel storingen. Vandaag geldt wel weer de winterdienstregeling. Er rijden momenteel tussen Utrecht en Amsterdam en bij Eindhoven geen treinen. Er is een wisselstoring. En het was opvallend rustig op de eerste hulp met gewonden door het winterweer. Volgens de ziekenhuizen hebben mensen kennelijk goed geluisterd naar de oproep om binnen te blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden.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 I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm. I can't let you in I'll come back to you. Baby, if we van Lola Young op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is eh, bijna half vijf. De Mattie en Marike pre-party is bij deze gewoon begonnen. Ja, ik was weer, weer, gewoon te vroeg vertrokken deze ochtend. Nu sloeg het echt nergens op, want nu valt het echt wel mee onderweg. Het eh, is eh, tenminste tussen Utrecht en Amsterdam goed te doen. Twee graden warm, regen uit de lucht, smeltende sneeuw. Ben ik ergens wel blij mee dat we toch allemaal weer een beetje gewoon in beweging kunnen komen. Maar nu, nu hoor ik weer berichten en lees ik weer berichten. Dat het dan morgen wordt het weer heftig. Ik zag iemand die postte een, eh, een screenshot van een nieuwsbericht... waarin gezegd werd dat het morgen, vrijdag... gevoelsmatig min 20 graden wordt. Nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in. <laughs> daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat zien we morgen alweer. Hele goede morgen. Eh, als je erbij bent, laat vooral even lekker van je horen via de app van Q-Music. Vind ik gezellig. Niels, een hele goede morgen, jongen. Goedemorgen, Lucky. Goedemorgen daar. Nou, zijn we weer. Het is eh, even drie uur geweest. Het is drie uur geweest. Nou, inmiddels alweer half vijf, eh, Niels. ik heb sleuteltjes gepakt voor vandaag. En ik ga dit keer een rondje Dordrecht. Dordrecht? Heel anders. Ja. Is wel eens leuk, even bij andere klanten langs. Leuk man. En ik eh, wens je een fijne uitzending, gozer. Hey, dankjewel, werkster Niels. Najid stuurt Happy Thursday. Bijna weekend. Ja, dat is het inderdaad. Ah, ik moet nog even inkomen qua dagen ook, merk ik. Ik weet het, ja, het is donderdag, maar ik heb nog niet alle dagen van de week een beetje op een rijtje. Na al die feestdagen en uh, Dus, eh, maar vandaag donderdag, dat is altijd een lekkere dag. Want dan weet je inderdaad, het weekend, dat staat eigenlijk al om de hoek. Dat kun je al bijna ruiken. Rick is erbij. Goedemorgen Rick. Ik ben heel benieuwd wat, eh, wat Rick te melden heeft. En of we hem ook goed kunnen verstaan. Nou, eens even kijken. Rick. Goedemorgen, leuk Hey. Nou, wij hier in Friesland is helemaal bang voor een beetje sneeuw. Morgen vroeg, of vannacht. Dat meen je niet. De mogelijke code rood. Wat? Dit bedoel ik dus. Ik heb er nog niet helemaal goed in gedoken. Maar code rood in Friesland dit weekend en vrijdag. Nou, oké. Dan zou ik zeggen, blijf lekker binnen en hou de radio gewoon aan. Zometeen Bon Jovi, It's My Life op Q-Music. En nu eerst Roxy Dekker met Loser. Ook voor iedereen die dat niet wil horen. Ik weet dat je het niet wil. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu om als het niet meer gaat. dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu It's My Life op Q Music. Een hele goedemorgen. Luc van de redactie hier. in de app van Q Music zie ik dat Sven... Nou, dat is echt bizar. Sven die is al sinds 10 eh, uur gisteravond lekker bezig... met een bootje te laden met visbrokken. Sven, je bent hartstikke goed aan het werk. Ehm, Diana, die stuurt nog overal code rood. Dat klopt. Ik eh, riep net, volgens mij wordt het vrijdag weer echt hels in Nederland. Ik lees overal langzame berichten dat het niet heel fraai wordt. Eh, en gevoelstemperatuur min 10, zeiden ze op het weer bij RTL 4. Ik heb even een beetje gegoogeld. Het is inderdaad vooral in het noorden van het land... waar het nog één keer flink eh, de sneeuwstormen voorbij komen. Dus alsjeblieft, doe een beetje voorzichtig. En ehm, tegelijkertijd zie ik een bericht van Anita. Ik ga Anita even proberen te bellen weet nooit zo goed of dat dan helemaal goed gaat of niet. Maar ik ga het gewoon op de bonnen voor je doen. Anita die ehm, gaat namelijk op vakantie. En ik hoop voor haar dat het doorgaat. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Anita. <laughs> Hallo. Hi. Goedemorgen, wat een leuke dag in het vooruitzicht. Tenminste, dat hoop ik maar voor je. Ja, nou wij ook. We hebben nu eh, dus zeg maar poging 3 en drie keer een scheepsrecht over. Ja, want eh, ik, hoor, ik hoor veel verhalen deze week over gestrande reizigers. Mensen die eh, op reis zouden gaan, maar helemaal niet meer kunnen vliegen. Want vanwege het weer stijgt er geen enkele vlucht op. Sommige mensen kunnen niet vanuit het buitenland terug naar huis. Hoe waren de afgelopen dagen voor jou? Wat, wat probeer je te doen? Anita? Anita is nu eh, is alweer opgestegen. Ik, Anita, ik hoor je niet meer. Ik, misschien jij mij wel nog. Ik ga je gewoon opnieuw bellen. Eens even kijken. Eh, ja, die dacht, nou, het is alweer klaar, het gesprek. Die is natuurlijk dwars door de gate heen gereden nu. Dat kan niet anders. Zo door de security. Anita, die was onderweg eh, richting het vliegveld. Om uiteindelijk naar Lissabon te vliegen. Voor haar verjaardag. Die was, 6 januari jarig. Nou, goed. Anita die dacht, ik zit... Ah. Hi Luc, ben ik weer. Hé, hey, waar zat je nou? Ja, ik weet niet, hij viel uit. <laughs> Had je wel op vliegtuigstand staan? nee, nog niet. Iets ik weet enthousiast. niet, mijn telefoon, uh, mijn telefoon heeft ook last van het weer. <laughs> Ja, dat, we hebben allemaal last van het winterweer, inclusief de telefoon inderdaad. Anita, <laughs> jij vliegt vandaag hopelijk naar Lissabon. Maar hoe waren de afgelopen dagen voor jou? Hoe, lang, hoe vaak heb je het al geprobeerd? Nou ja, we zouden dinsdag eigenlijk gaan voor mijn verjaardag. Ja. En eh, nou, die werd geannuleerd. We hadden hem omgeboekt naar vandaag en die werd ook geannuleerd. Dus we dachten, weet je, we gaan gewoon via Brussel. Kijk, kijk, dus nu ben jij onderweg. Want je zou eerst via Schiphol gaan, denk ik dan? Ja, we zouden eerst via Schiphol vliegen. Want dat is eh, ja, vanuit Den Helder een uurtje. Maar ja, dan maar via Brussel. Oh ja, dan eerst even helemaal naar <laughs> Brussel waar minder sneeuw ligt. En vanuit daar eh, dan eh, gewoon vliegen. Was je de afgelopen keren wel al op Schiphol toen het werd geannuleerd? Of zat je wel nog veilig thuis? Nee, gelukkig zaten we nog veilig thuis. Oh, dat is wel lekker. Dat, je hebt niet op een veldbedje ergens hoeveel liggen koukleumen midden in Terminal 3. Nee hoor, nee. We hebben het eh, ruim op tijd horen gekregen, dus we konden thuis blijven. Oh, gelukkig, gelukkig. Hoe laat ga je, hoe laat ga je vliegen vandaag? Eh, als het goed is, om tien voor elf. Oké, en waar rij je nu? De A7 bij Horen. Oh, <laughs> oké. gaan. Ja, ik kan het zeggen. Dan moet je nog wel een stukje naar Brussel, maar dat komt wel goed. Hey, en dan lekker even, even naar Lissabon. Hoe lang eh, ga je daar zitten? Ja, tot met maandag, gewoon vijf dagen. Ach, wat lekker. Voor je verjaardag ook? Was, was het een cadeautje van iemand? Of dacht je, nee, ik ga er lekker, ik beslis zelf, ik wil even mijn verjaardag vieren in Lissabon? <laughs> nou ja, ik werd 40 dit jaar, dus we wilden wat speciaals doen. Dus het ah, eh, dus is een cadeautje van eh, mezelf eigenlijk. Ach, wat heerlijk. Nou, ik ga echt een paar kaarsjes hier in de studio voor je aansteken, dat die vlucht vandaag gewoon glaat. En dan wens ik je een hele fijne tijd in, eh, in Portugal. Ja, helemaal top, dankjewel. Rij veilig, hoi hoi. Hey, goeie uitzending. Dank je, doei. doei. Zometeen Daft Punk Pharrell Williams na Taylor Swift, The Fate of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone.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 die er zit aan te komen aanstaande vrijdag. Ja, ik hou toch een beetje mijn hart vast voor code rood aanstaande vrijdag. Ik wil namelijk ehm, vrijdagavond nog weg. Ik wil even mijn huis uit. Ik heb namelijk eh, vrijdagavond heb ik een, een date in Amsterdam met een meisje wat ik helemaal niet ken. En er zit nu twee scenario's in mijn hoofd. Het ene scenario is dat ik de date moet afzeggen op het moment zelf. die avond zelf, omdat je oh, niet naar elkaar toe kan. Omdat het zo heftig eh, gaat stormen en sneeuwen en er geen treinen rijden en helemaal niks. Andere kant van de medaille is natuurlijk wel dat als je eenmaal op de date bent... en het gaat dan heel hard sneeuwen en stormen en zo... dat je dan ook elkaar aankijkt en zegt eigenlijk... ja, nu moeten we ook wel gewoon even samen de nacht doorbrengen. Dus ik weet niet hoe de medaille eh, gaat vallen. Maar misschien hoor je er maandagochtend meer over. <laughs> en nu Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Q-music. Look into my doesn't care De track van Davina Michelle, What a Woman op Q-Music. Uh, eh, Martine die heeft nog een appje gestuurd. Goedemorgen Luc, hoe is het afgelopen met je sneeuwbal? Hoe groot is hij geworden? Fijne dag vandaag. Gisteren heb ik tijdens de ochtendshow van Manti en Marieke... geprobeerd de grootste sneeuwbal van Nederland te rollen. Hoe dat is afgelopen, dat kan ik zo meteen na vijf uur wel even vertellen. Eerst even aftellen. 1, 2, 3, up! My baby don't